Past dat wel in 15 seconden? Zaterdagavond, goede avond en een fijn weekend. 4 over 5. 10 juli 2021. Nigel Pelders, bedankt. Dit is tot 7 uur. Langs HDWM. Funk Night. Hey, anytime, love it. You know that I'm always there. When I need time, kiss it. I know that you will be there. When my body is aching. You're something that you to touch when your body is aching. Gonna suck you till you get up. Your wildest dreams will come alive. You must be an angel. This must be heaven in disguise. If it is, there ain't no way to tell. I'm never out of sync. I'm never out of sync. When I'm in the bed. I'm never out When I'm all because of what you do. When my body is aching, you know how to keep it back. When my body is aching, hey now I'm gonna teach you. This must be heaven in disguise. If it is, there ain't no way to tell. And you must be an angel. My wildest dreams all come alive. I'm never out of sync when I'm in the pain. Company, Rockin' in the Pockets. De opener van Langs de Web Funk Night, aflevering 182. 8 over 5. Dit is Fenice. Vanaf Maxi, This Good Feeling is dit. i and here's Spoony G. Street girl. girl, one of the many. Short, tall, medium, fat, or skinny. We're all the same, just different names. Consider most men of the. day lanes. They want to meet you, they mistreat you. They got money, they'll try to beat you. For every dime, every cent, leave you all alone, wonder where it went. So you better take note, it ain't no joke. Around long you got, leave you with your broke. She'll do anything for a diamond ring, turn cutthroat for a nice fur coat. The cutest little thing you ever had, you better watch out, cause she's bad headed, she's a street girl. feet. She can really swing, getting on she came in one day, it's her thing. Need a night, maybe you the next. And if you ain't got money, she'll get upset. She'd be real nice if you paid the price, hey, but if you don't, I just guess she won't. She's an everyday of the week on the street girl. Kind you just don't want to meet, girl. The kind you just can't wait to get rid of. She's always saying, I need me a hit on. That thing, ooh, tell me, who is she? Street girl don't need to be nosy, but what is she street? um, baby. Now, everybody thinks she's a sweet girl. They don't know she's just a street girl, out to fool any man she can. And if you're weak, you won't understand when you see her body, her face to match. The kind you look at and wanna snatch, and hold real tight and love her right, yeah. All through the night, hey, hey, she's a... street girl. She's pretty, some say fine. Got most men saying, I wish she was mine. Sleeps in the day, comes out at night. Ooh, deadly as a snake, don't have to bite. Just say and do things to mess up your head. You'll have sleepless nights in the best of beds. You moan and groan, you toss and turn. You gotta go through this in order to learn about the girl up until she's full grown. While she's on with mama until she's on her own. The only way to find out what she's about, so you can sit down and try to figure it all out. What makes her go? What makes her stop? Ooh, what makes her wanna rock? Oh yeah. Street girl. Street girl. Ooh. She's the kind who likes bright lights, that's right. She might be on the streets tonight. Cruising around in some big car beside some rich man who she met in the bar. Who she's on the whip, cause her pockets are fat with Tony goes to show where the girl head is at. Now you know, and I know she's full of jive. Never had what you call a nine to five. And if she have, this you can bet she spent all yours before she cash her check. That she's the best when it comes to love making, but she's even better when it comes to heartbreaking. So don't be fooled by candlelight kiss. Try to be what you call a connoisseur at this. So when the time comes, you'll know what to do, or you'll be victim head, but she'll get you. Ooh. Who is she? Street girl. I don't need to be nosy, but what is she? Street girl. all of me. Give You All of Me uit de playlist. Dadelijk hoor je nog Leo Hudson, Change, Steve Ellington, Attitude, Crystal en Terry Wells in het eerste uur. Van langs de Funk Night. draai tot 7 uur en na 7 uur hoor je Peter Sterrenburg in Peters Platenparade. Souvenir nu, Conway Abrams, Speculation. Down was dat. 9 over half 6. En deze is vers in de playlist. Change, Love the Way You Love Me. Komt in 1985. hier. Nou hoor je een souvenir van Steve Arrington. can restore 1984. Souvenir dus. Langs hadden we een Funk Night. Hier is Attitude. It's good for me. 13 voor 6 precies. from a Voor die eerst van nou je Crystal Passion from a Woman. Dadelijk in uur 2 hoor je Boss Construction, Amanda Magic, Ali Brothers, Beatmaster Stone, General Kane, Direct Drive, Bottles Johnson, Pamela Myers, Deja, Womack Womack, Michael Larsmith en Stanley Clark. Tweede uur van langs de Funk Night tot 7 uur. We sluiten het eerste uur met Terry Wells een prachtige Can't Stop. 5 voor 6. telefoonhoesje uit China, een portemonnee uit de USA tot een vest uit het Verenigd Koninkrijk. Voor alle online aankopen die u buiten de EU doet, gelden mogelijk extra kosten. Zoals invoerrechten, BTW. Zo betaalt u vanaf 1 juli ook BTW bij aankopen onder de 22 euro. Laat u niet verrassen door onverwachte kosten. En check douane.nl slash aankopen. Ik ben helemaal klaar met die saaie muren. Ik ga een fotowand kopen. Een fotowand kopen? Dan moet je contact opnemen met Metro XL. Die kunnen fotowanden leveren als naadloos behang. Helemaal uit één stuk. Of met verlichting erachter. Ook kun je kiezen voor decoratieve geluidsbeheersing. Dat dempt hinderlijke nagalm. Metro XL heeft zelfs oplossingen gemaakt van mozaïeksteentjes. Metro XL? Ja! Zij creëren een compleet nieuwe beleving. Wil je meer weten? Kijk op www.metroxl.nl. Mooi van Metro. Bierman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht? Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs. Dat klinkt goed. Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten. Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk? Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl Langstraat FM Nieuws. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het aantal nieuwe coronabesmettingen is vandaag opnieuw flink gestegen. Het zijn er met 10.345, tien keer zoveel als een week geleden. Sinds eerste kerstdag waren het er niet zoveel en het is ook voor het eerst sinds het begin van de crisis dat de cijfers weer zo hard stijgen. De Tweede Kamer komt woensdag terug van recess voor een extra coronadebat. Er liggen in de ziekenhuizen nu 205 COVID-19-patiënten, één minder dan gisteren. Op de IC's worden er 82 behandeld, dat waren er gisteren vier meer. Op voorzitter Van Rij na zijn alle leden van het landelijk CDA-bestuur opgestapt na een vernietigend evaluatierapport. Daarin staat dat het CDA zichzelf tot op het bot verdeelde door een onduidelijke verkiezingscampagne, rommelige lijsttrekkersverkiezingen en te weinig aandacht voor eigen kernwaarden. De commissie onder leiding van oud-minister Lisbeth Spies stelt dat de partij de Tweede Kamerverkiezingen vooral van zichzelf heeft verloren door interne verdeeldheid en een gebrek aan leiderschap. In de Amerikaanse stad Charlottesville worden de ruiterbeelden van twee generaals uit de burgeroorlog in 1861 verwijderd. De beelden zijn omstreden omdat deze generaals destijds vochten in het leger van de zuidelijke staten die de slavernij wilden behouden. Vier jaar geleden waren die standbeelden aanleiding voor onrust en protesten waarbij een betoger omkwam. De burgemeester van Charlottesville hoopt dat het weghalen van de beelden bijdraagt aan de verzoening in zijn stad. En op Urk hebben enkele honderden mensen vanmiddag gedemonstreerd tegen de coronamaatregelen en het vaccineren. De betogers liepen met vlaggen, spandoeken en gele paraplu's langs de haven en door het dorp. De demonstratie was vooraf niet gemeld, maar verliep rustig en daarom greep de politie ook niet in. Alle Urkervissers kregen van de GGD vandaag de mogelijkheid om zich zonder afspraak met het Janssen-vaccin te laten inenten. Zo'n 100 van de 600 vissers hebben dat ook gedaan. Het weer vanavond en komende nacht minder buien. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met vooral in het noorden felle regen- en onweersbuien. Bij temperaturen tussen de 20 en 23 graden. Tot zover het radionieuws. De laatste tijd zijn de inbraken met 40% gedaald. Het lijkt er dus op dat we ons daarover geen zorgen meer hoeven te maken. Echter, de avondklok is weg en mensen werken meer op kantoor. En de komende vakantiemaanden gaan we in eigen land weer massaal naar campings en bungalowparken. Dat zijn mooie maanden voor inbrekers, want er zijn nog voldoende zwakke plekken voor dieven om toe te slaan, zelfs wanneer u rustig ligt te slapen. Wilt u dat voorkomen? Ga dan naar de speciale site van de Stichting Nationale Inbraakpreventie. Kijk op www.inbraakmisluk.nl. night. de opener van Langstraat en Funk Night. Deel 2 van aflevering 182, 10 juli 2021. Playlistplaat nu van Menta en Magic. wel zeker van die plaat van Amenta en Magic. I Wanna Be With You was dat. 12 over 6. Langs de Ben Funk Night op 7 uur. En na 7 uur hoor je Peter Sterrenburg in Peters Platenparade. Souvenir nu van die Ali Brothers. Real Deal. Komt de 1982. Nou je Beatmaster en Lip Service hier bij De Funky. Lipster en Lipservice. Heerlijke hip-hop hier bij langs hebben Funk Night. En dit, deze groep, het Stone. En die ken je waarschijnlijk wel van Time. Uit 1981, een hitje. Dit komt een jaartje later, 1982. Girl, I like the way you move. 9 voor half 7. dat is helemaal nog niet bestonden. General Kane met houseparty dus. Bijna half zeven. Langs hadden we een funk night nog een half uur lang. Maar dadelijk de Brothers Johnson. Welkom to the club. Welkom. En dit is Direct Drive. I need some sunshine. En als ik zo eens naar buiten kijk... Ja, inderdaad. Dat heb ik ook nodig. Dit is een remix van... Schiphol, I got to find me a table, and then I have to get myself right. What can I get you? Yes, pina colada, please. Looking for a woman who by chance might notice me. But then maybe when it's over, we can talk about where we'd like to be, huh? Johnson, welkom to the club, was dat uit de playlist. Langs hadden we een Funk Night is dit en hier is Pamela Meijers. whoa Slave Hour Collection. Je kent ze vast wel, We staan nog steeds. Womack en Womack, Missing Person Bureau, MPB is het. die 1988. Door 13 minuten lang van de Funk Night en dan hou je Peter Sterrenburg weer. time zeer, zeer funky. Très, très funky. <laughs> Michael Smit was dat. Vijf voor zeven precies. Laatste plaats van dit programma. Project Future is het. Ray on Ray Run Amix. Dadelijk het nieuws van 7 uur. Na deze lange maxi-single. Mooie Peter Sterrenburg in Peters Platenparade. Tot de volgende week. Maak er een funky week van en een funky weekend. Doei doei.